12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het staakt het vuren in Syrië houdt stand. Rusland en de Verenigde Staten willen het daarom verlengen met 48 uur. Het bestand ging maandag in en sinds die tijd zijn er weinig schendingen geweest. Verlenging van de wapenstilstand in Syrië moet hulpconvooien mogelijk maken naar de belegerde gebieden. Justitie in Brazilië heeft oud-president Lula officieel aangeklaagd voor corruptie. Jarenlang zouden aannemers en bouwbedrijven voor honderden miljoenen euro smeergeld hebben betaald aan medewerkers van het staatsoliebedrijf Petrobras. Zelf zou Lula omgerekend 1 miljoen euro hebben aangenomen. De advocaat van Lula zegt dat zijn cliënt alle beschuldigingen tegenspreekt. Israël en de VS hebben een nieuw akkoord getekend over Amerikaanse militaire steun. Er is een recordbedrag mee gemoeid. In tien jaar kan Israël rekenen op omgerekend bijna 34 miljard euro. Afgesproken is dat het grootste deel van het geld wordt uitgegeven aan wapens en materieel uit Amerikaanse fabrieken. Keulen scherpt de veiligheidsmaatregelen op Oudejaarsavond aan. Het gebied rond de Dom wordt afgezet met schuttingen. Mensen kunnen alleen naar binnen via controlepunten. Daarmee wil de Duitse stad voorkomen dat het net als vorig jaar misgaat bij de jaarwisseling. Toen werden feestvierende vrouwen massaal aangerand. De vertrekregeling voor medewerkers van de Belastingdienst gaat waarschijnlijk 70 miljoen euro extra kosten. Er hebben zich veel meer mensen voor de regeling gemeld dan gedacht, in totaal zo'n 7800. De vertrekregeling voor belastingmedewerkers gaat nu meer dan 700 miljoen euro kosten. Cabaretier Joep van het Hek heeft de VSCD Oeuvreprijs gekregen. Die wordt toegekend door de Schouwburgdirecteuren in Nederland. Het succes van het cabaret sinds de jaren 80 en 90 is volgens de jury voor een belangrijk deel te danken aan Joep van het Hek. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 17. Morgen eerst nog zon en zeer warm, maar later op de dag bewolking en buien. Vanaf vrijdag is het een stuk minder heet. Dit was het NOS Journaal. je hoort. het Tussen het en Ja, luisteraars. Eh, we hebben allemaal misschien wel iemand in ons leven... waar we nog wel eens aan terugdenken. En waar we van denken van, hoe heet zo ook alweer? Aubrey was haar name.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 How I loved her, uh, though I, I never knew her... though I love her just the same. Oftewel, ik heb haar eigenlijk nooit gekend, maar toch hou ik van haar. Kennelijk dagdroomt David Gates, want dat is de zanger die we hoorden... van de groep Red, jaren zeventig alweer... Ehm, ja, hij droomde over een meisje wat hij nooit had. En, maar wat hij als zijn ideaalbeeld zag en eh, eh, die noemde hij Aubrey. En daar zong hij over. Nou, dat in het kort eh, vertaald. Denk ik, ja, ik denk dat het best aardig vertaald is voor u zo. What a wonderful world. Nou ja, vindt u? Ja, nou, af en toe denk ik wel eens nou ja. Wonderful world. Nou ja, laten we het maar positief zien vanavond. In elk geval vindt Eva Cassidy dat het een prachtige wereld is. I see trees that are green. roses too. er nou maar eens wat meer mensen met de ogen van Eva Cassidy keken naar onze wereld... dan zou de wereld er ook heel anders uitzien, denk ik. We gaan eh, een nummer draaien, doe ik speciaal voor eh, Yvonne Nijssen in Bloemendaal. Want die houdt erg van dit nummer, dat weet ik. En eh, ik ga hem ook speciaal voor haar draaien. dat gaat over klokken. En dat zijn de klokken van Stella Maria.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 Dit is de groep Puur Zang. Gewoon zoals ik het zeg, Puur Zang. Met het nummer van Hoor je de klokken van Stella Maria. En het is een eh, nummer wat eh, heel veel wordt gespeeld. En het klinkt een beetje droevig, maar het is wel zo. Op uitvaarten, ja. Net zoals kon ik nog maar even bij je zijn van Gordon. En ik hou van jou van eh, Maribel. En ja, Thomas Berger, die zingt het ook heel mooi. Dit is eh, Puur Zang, hoor je de klokken van Stella Maria.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 En dan maar hopen dat Rob komt opdraven. Rob kan natuurlijk niet overal tegelijk zijn. Bovendien, hij is de 70 gepasseerd. Hij heeft het heel druk met een jongere vrouw die hij heeft. Ook nog een, eh, een, kindje pas. Nou, die man heeft gewoon zijn handen vol. Die heeft geen tijd voor kaarsen voor het raam vannacht en dames. Hij zingt er wel over, maar nee. Het gaat, <laughs> het gaat allemaal niet gebeuren. Ik moet u teleurstellen. Maar ehm, eh, Rob heeft wel een vooruitziende blik. Ik ga nog een nummer van hem draaien. En dan eh, heeft hij het over september 2016 mensen, mensen, mensen. Het werd zomer hoor. Het werd echt zomer. Wat zeg ik, het is nog steeds zomer. 32 graden wees eh, de thermostaat in mijn auto vanmiddag aan. Het leek al zomer. Het leek al zomer. Toch was het pas eind mei. Ja, daar zit je er weer helemaal naast Rob. September is het. Waarvan je denkt is gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd jij was 28. En van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind Ik was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen het, hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet. strand. En al Ja, toen werd het zomer. Het was, was in mei dat het gebeurde met Rob. Hè. Het is nu september, maar het kan nou altijd nog gebeuren hoor. In september kan je dat ook gewoon gebeuren.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 Je moet haar wel vertrouwen, want ze houdt al jouw gedachten in haar hand. En Jezus was een visser die het water zo vertrouwde hij zomaar over omdat hij had leren houden van de golven en de branding, waarin niemand kan verdrinken. Hij zei, als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken, maar de hemel ging pas open toen zijn lichaam was gebroken hij heeft geleden, dat weet alleen die visser aan het kruis. En je wilt wel met hem meegaan, samen naar zijn hand.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 over the ocean. Moonlight still sea. Will the waves' gentle motion bring my babe, my baby back to me and the stars? Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Will my love be returning like the sun to brighten up my kan allemaal nog tot 12 uur, want zo lang ben ik bij u luisteraars. Met de mooiste nummers. En The Dawn Creeps from the Pillow, where the face of an angel lies cradled in a nest of dangled hair. And the smile of contentment on your face while you are sleeping makes me going. Makes me know why, why I am here. Nou, als ik dat allemaal zo oplees, dan denkt u van, waar heb je het over, duif?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 Oftewel, zoals jij het kan, uh, zoals jij het alleen kan. Jij kan alleen maar mijn leven prachtig maken. En eh, hij droomt er dan van dat hij wakker wordt. Uh, the dawn creeps from the pillow. Oftewel, de, dawn, het dauw, kruipt van het kussen. Where the face of an angel, waar het gezicht van een engeltje lies cradled in a nest of dangled hair. Ligt verstrengeld in een, eh, ja, in een dot lang haar, zeg maar. een, beetje, een beetje rare tekst om te vertalen eigenlijk. Maar ja, dat is het gewoon. Eh, mooi nummer. En eh, ik heb het ook nog gespeeld met de Jansen Band. Ja, Alex Harvey. To Make My Life Beautiful. Both Sides Now is een nummer bekend van Houston. Maar de mooiste uitvoering, luisteraars...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 Uh, eh, Both Sides Now in de versie natuurlijk van Joni Mitchell. We hebben in eh, België ook een fantastische zangeres. Ik vergelijk haar eigenlijk een beetje met uh, Celine Dion. het is er niet precies natuurlijk. Dat moet ook niet. moet, dan zijn er twee dezelfde zangeressen. Dat, dat, moeten we niet hebben natuurlijk. Nee, dit is echt wel een, een dame die ook veel in huis heeft. Dit is haar versie van het Burt Bacharach nummer die Burt Becker, ik heb ook alleen maar nummers geschreven die hit werden.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 Chivago, dat is die mooie film, met eh, eh, eh, Omar Sharif, die man met die mooie, grote, bruine ogen waar alle dames zo verliefd op waren. Nou, dit is de themasong uit de film Dr. Chivago en het heet Lara Steen. En het wordt gespeeld door André Rieu, dat dan weer wel. Nou, als je nou denkt dat eh, André Rieu het enige orkest is in Nederland... wat dit soort repertoire brengt, dan bent u helemaal, zit u er helemaal naast, luisteraars. Want we hebben nog een eh, fantastisch eh, orkest. En dat is het orkest van Guido Dieteren. En dat heet dan eigenlijk Guido's Orchestra. Dat treden ze, onder die naam treden ze op. Maar ze hebben fantastische muzikanten. En ze begeleiden ook heel veel bekende Nederlanders. En ik ga een stukje laten horen van Guido's Orchestra... met pianoconcert van Griek. concert van Grieg. Gespeeld door Guido's Orchestra. En dat is natuurlijk een hele moderne uitvoering. Eh, maar daarmee wilde ik even aantonen dat naast andere religieuze nog veel meer hele goede orkesten zijn. Eh, een gouden ouwe van eh, Elvis Presley. Speciaal nog voor mijn vriendin Yvonne. En dat wordt gezongen samen met Barbara Streisand. Het is dus eigenlijk een postuum duet. En het heet Love Me Tender. Wasn't it just yesterday when you held me near? Whispering the sweetest words that I longed to hear. Love me was hij mooi of was hij mooi? Barbara Streisand in duet met eh, Elvis Presley, Love Me Tender. Ik kijk op mijn klokje en eh, dat klokje houdt ook van mij... want die zegt gewoon van Duif, je moet op een gegeven moment... een beetje op je tijd letten, jongen, want het is bijna 12 uur middernacht. Dan gaan we alweer naar de donderdag toe, de donderdag de 15e eh, september nog een hete dag te gaan, heb ik begrepen. En dan, ja, dan, dan wordt het allemaal wat milder. Eh, ik ga eruit met eh, eh, groen groen gras. En dan weet Yvonne al wat eraan komen gaat. Wordt wel verwend muzikaal vanavond, Yvonne. Dus hier komt hij, Oscar Harris, Green Green Grass of Home.